uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Bij de Ferguson en in andere Amerikaanse steden zijn de afgelopen dagen 400 mensen gearresteerd. Er waren protesten in Boston, New York, Los Angeles en Atlanta. De demonstraties begonnen nadat maandag bekend werd dat de agent die de zwarte tiener Michael Brown doodschoot niet wordt vervolgd. Intussen wordt duidelijk dat er nogal wat mankeert aan het onderzoek naar het doodschieten van Brown. Zo blijkt volgens CNN dat de lijkschouwer geen foto's heeft gemaakt en niets heeft opgemeten. Ook is de eerste getuigenverklaring van de agent die schoot niet opgenomen en lopen andere getuigenverklaringen uiteen. Een experimenteel vaccin tegen ebola heeft zijn eerste succes behaald. In de Verenigde Staten hebben 20 gezonde proefpersonen het middel toegediend gekregen. Bij alle proefpersonen werden antilichamen aangemaakt... en dat kan erop wijzen dat het middel effectief is, zeggen de onderzoekers. Verder had geen van de testers last van heftige bijwerkingen. Het gaat goed met het maatschappelijk middenveld. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat grote maatschappelijke organisaties er sinds 1980 meer leden en donateurs bij hebben gekregen. Politieke partijen, vakbonden en kerken zijn de afgelopen jaren juist gekrompen. Deze organisaties blijven overtuigd van hun bestaansrecht en proberen op allerlei manieren nieuwe leden aan zich te binden. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs ontkent dat hij een rapport over de privacy van scholieren heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer. Het rapport gaat over het doorgeven van leerlingengegevens door scholen aan uitgeverijen. Het rapport is niet naar de Kamer gestuurd, maar heeft wel op de site van het ministerie gestaan. Het weer, het is vannacht bewolkt en er valt wat regen of motregen.